De zaak kwam pas deze week in het nieuws. De kapitein is vandaag ontslagen. Waarom is niet bekendgemaakt. De moeder van het slachtoffer wil de Duitse staat aanklagen voor dood door schuld. Marianne Timmer heeft officieel afscheid genomen van het schaatspubliek. Dat deed ze op de eerste dag van het WK Sprint in Heerenveen. Vorige maand zette Timmer na een teleurstellend optreden op het NK... na 17 seizoenen een punt achter haar carrière. Ze liet zich vandaag voor de laatste keer toejuichen in een vol off Daarna werd ze benoemd tot erelid van de KNSB.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 Morgenochtend vroeg beginnen we ook alweer. Om 8 uur hoor je dan uh, Toebak Leeft. Goedemorgen Zandvoort, uh, de muziekboulevard Zandvoort op zaterdag. En zelfs vanavond natuurlijk nog hè, een uh, bomvolle vrijdagavond altijd. Maar eerst nog even het laatste uurtje van de, Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa. Jaargang 21, derde aflevering van 2011. Vandaag de 21 januari. 17 stijgers in de lijst, 0 zittenblijvers, 21 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Scouting for Girls met Famous James Blunt, Stay the Night, ook hij uit de lijst. Pink doet het eh, fucking perfect met haar single. 13 eh, plaatsen winst voor haar deze week. Een Christmas Light voor Coldplay, ja die levert er 15 in. Voor hen is het echt helemaal over. Ricky L. MCK, Born Again, 18 weken lang weer terug te vinden in de lijst. En daarmee het langs van allemaal. 21 januari 1970, de eerste commerciële vlucht van de Boeing 747-100. 1987 een vriendschappelijk voetbalduel tussen Spanje en Nederland eindigt dan in 1-1. En eh, drie jaar terug op deze 21 januari de AEX, de Amsterdamse graadmeter, die duikt 6,1% in het rood.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 En vorige week op 17. Deze week op 18 hoorde je Brandon Flowers en Only The Young. In zijn zevende week maakt hij dus even een eh, misstapje. Brandon Flowers. Hij zak van 17 naar 18. En kennende is hij volgende week gewoon weer een eh, stukje hoger in de lijst te vinden. En voor het nieuws van 4 uur hoorde je nog eh, Tire Cruise en Dynamite op nummer 19. Gaan wij verder omhoog komen bij eh, de dame die zelf niet meer weet hoe ze heet. zeg het nog één keer. Rihanna. als je niet wil luisteren, vraag het dan niet. Rihanna, what's my name? De nummer 14 deze week. Ja. I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is eight something, right? Cause I've been trying to work it out. Ah, oh, good weed, white wine. Uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. betrouwbaar, maar wel origineel. dat is de single van Duffy. En zij staat alweer 13 weken in... 13 weken lijst? Nee, het is nummer 13. Ze komt vanaf 21 voor haar, dus 8 plaatsen winst in de vijfde week dat ze in de lijst staat. Rihanna doet het iets minder goed. What's My Name van 20 omhoog naar 14. Ook 5 weken in de lijst alweer. Langzaamaan gaan we de top 10 in van Europa. Nog twee platen te gaan voordat het zover is. De nummer 12 en de nummer 11. De nummer 12 is 12 eh, weken al in de lijst te vinden. Stond vorige week nog net aan op 10. Deze week dus twee plaatsen verlies. En dat zijn de Four East Movements. Samen met eh, Karas en Jeff, zoals het officieel heet.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 9. damn time to live it up. I'm so sick of being so serious. It's making my brain delirious. I'm just talking true. I'm telling you about the shit we do. We're selling our clothes, sleeping in cars, dressing it down, hitting on dudes. Hard. Got that glitch. turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. van uh, Kesha Roos Zebert. En waar ik je haar natuurlijk veel beter gewoon als Kesha We Are Who We Are. Kijken wij even naar de nummers 20 tot en met 11. Vijf weken in de lijst. Shakira met Loka van 27 naar 20. Ty Cruise Dynamite levert vier plekken in, zakt naar 19. Brandon Flowers uh, zakt één plek naar beneden, 17. Vorige week, deze week 18, dat alles in zijn zevende week. CeeLo Green, It's Okay. Vier weken in de lijst van 25 omhoog naar 17. Ina 10 minutes, 14 weken in de lijst. Van 12 zak zij naar 16. Van 14 zak het naar 15 in de 13e week. Pink en Raise Your Glass. Rihanna, What's My Name, 5 weken in de lijst van 20 omhoog naar 14. Duffy net zo lang, Well Well Well, dus ook 5 weken in de lijst. Zij gaat van 21 omhoog naar 13. Far East Movements, Like a G6, 12 weken in de lijst, op nummer 12 terug te vinden. Kesha, We Are Who We Are, 6 weken in de lijst van 13, zij omhoog naar nummer 11. En dan gaan we de top 10 van Europa. We doen dat niet met de nummer 10, maar we doen het gewoon één plekje hoger. En ze kunnen elkaar zo goed aankondigen. Jason Derulo, Pixie Love, en Coming Home. where are you going? In the night I'm awake cause my body's not close to you. But you don't call me out of respect. You can bet that you'll be waiting home for me. I'm out for the whole day trying to do it my way. Monday to Friday, gotta make my baby. talenten eh, Pixie en Jason Rulo in een prachtige Coming Home. Zeven weken lang in de lijst van 11 omhoog naar nummer 9. Iets later dan verwacht, maar daar is dan toch eh, het CFM weerbericht wou ik zeggen. Maar hij heeft er eh, even geen zin in. Daar komt hij. CFM Westkust weerbericht. Ja, die computer die pakt mij niet hoor. De bewolking die overheerst vandaag. Lokaal valt daaruit zelfs wat lichte regen of motregen. Een beetje geluk zien we ook nog even de zon voorbij komen. Nou, ik heb hem niet veel gezien vandaag. Die wind die komt uit het noorden, overwege matig van kracht en temperatuur die zal niet boven de 6 graden komen. Vanavond en de komende nacht is het ook bewolkt en lokaal miezert het wat, maar eh, over het algemeen blijft het wel droog. De noordelijke wind die waait meest matig en temperatuur die daalt naar waardes tussen de 2 en de 4 graden. En dat alles wel boven het vriespunt. Morgen de bewolking ook weer de overhand, maar het blijft droog en soms is er zelfs een knipoogje van de zon te zien. Wind bij het noorden overwegend matig van kracht, temperatuur die stijgt naar maximaal 6 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het ook weer bewolkt. Maar het eh, blijft wel droog en het koelt af naar een graad of 2. Zondag verandert er ook weer weinig. Opnieuw overheerst de bewolking. Het blijft droog en de wind die waait uit noord tot noordwesten. Aan zee zelfs vrij krachtig met een kracht van 6 en temperatuur dan een graad of 7. Zondagavond, maandagnacht ook weer bewolkt. Maar ook dan blijft het droog en het blijft boven het vriespunt. Dan wordt het namelijk een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. In het vorige uur vertelde ik al dat er een eh, flitser stond in Aardehout op de Zandvoortseweg ten hoogte van de bushalte, de N201. Maar ik denk dat die jongens geluisterd hebben. Ze zijn verplaatst namelijk. Ze staan nu op de N200, dat is de zeeweg Overveen, richting Zandvoort. De hoogte van hectometerpaal 4.5. Hoe het eh, verkeer in de Randstad eruit ziet, dat horen we van de ANWB. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 100 kilometer file. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 5 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn 9. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 6. A9 naar Alkmaar bij knooppunt Velzen 4. A10 West naar Zaanstad 4 kilometer bij de Koentunnel. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 5. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 4. Verderop tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Mocht je de weg nog op moeten, sterkte dan met eh, zoveel kilometers aanvielen. Van Dam. hoorde je op jouw Zandvoorts Radio ZFM Zandvoort met Rolling in the Deep. Zes weken lang alweer terug te vinden in de lijst van Europa. Vorige week nog op negen. Deze week eh, pakt ze weer twee plekken winst en gaat ze naar zeven toe. En daarvoor Pixelot Jason Rulo op negen. Er zit één plaat dus tussen. Dat klopt, de nummer acht. Die is van Econ en Angel. Die heb je niet gehoord vandaag. De nummer zes die slaan we ook over. De Bob Sinclair en Champagne en Tic Tac verdubbelen hun positie. Vorige week nog op 3, deze week op 6.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 En Maroon 5 die doet het trouwens precies andersom. Die stond vorige week nog op 5. Die gaat nu naar 4 toe. Stijvertje wisselen dus tussen Maroon 5 en Katy Perry. Give a Little More staat nu 8 weken in de lijst en is de nummer 4. Van aflevering 3, jaargang 21. Dit is de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 op CFN. de nummer 4 is in handen van Maroon 5. Give a little more. Van 5 omhoog dus naar 4. Dat alles in de achtste week alweer dat ze genoteerd staan. De Euro Breakdown wordt samengesteld door alle hitlijsten in Europa bij elkaar te voegen. Dan krijg je dus eh, de 40 beste van Europa. En ook de Nederlandse... Die telt mee in de lijst. Op 39 uh, Scout of Curls Take a Chance, nieuw binnen. Hold It Against Me, Britney Spears, nieuw op 36. Tyre Cruise en Traffy McCoy met Higher Nieuw op 34. En Jan Smit. Gefeliciteerd trouwens nog Jan met jouw dochter. En daarom dit nummer ook natuurlijk niemand zo trots als wij nieuw binnen op 26. James Blake, Limit to Love. Limit to Your Love, zelfs 23. Hij is de hoogste nieuw binnenkomen. Top 10 van Nederlands top 40 stuk. Carol Elmerod op 10. John Mayer, Perfectly Lonely op 9. Bruno Mars, Just The Way You Are op 8. Zing Lange Frans en Tela op 7. B.O.B. en eh, Rivers Kumo met Magic op 6. The Only Girl in the World van Rihanna op 5. En de top 4, net als vorige week. The Time, Dirty Bit van de Black Eyed Peas. Grenade van Bruno Mars op 3. Adela Rolling in the Deep op 2 en Hello Martin Solvlek en Dragonhead nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. We gaan we de top 3 in van Europa en doen dat met de plaat die ook in de top 10 stond van Nederland.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 What a shame. Ja, wat een shame dat ze gezakt zijn van één zakken ze naar twee. Dat is wel in de 13e week alweer dat ze in de lijst van Europa staan. Ze zijn natuurlijk met nog een plaat nieuw binnengekomen. Hè? Take That dan, met ze nog twee jongens erbij. Ik heb ze zo snel even niet meer voor neus. Op 39 kwamen ze nieuw binnen met The Flute. Nog één plaat te gaan, dat is de beste plaat op dit moment in geheel Europa.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 Dit is dan de beste van allemaal, de Black Eyed Peas en The Time. Negen weken lang staan ze in de lijst en nu eindelijk dus eh, bovenaan. De plek die ze zo graag willen hebben. Robbie Williams, Gary Barlow, Shame, Rihanna, Who's That Chick, dat was de top 3.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 omdat het niet duidelijk was of er gijzelaars aan boord waren. Daarom werd besloten om een kleiner aanvalsbootje op het moederschip kapot te schieten. Daardoor kunnen de piraten geen aanvallen meer uitvoeren op koopvaardijschepen. Het fregat De Ruiter maakt deel uit van een internationale operatie tegen piraterij... voor de kust van Oost-Afrika. In Algerije zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een betoging tegen de regering. De demonstranten werden tegengehouden door de politie en hardhandig teruggeslagen toen ze naar het centrum van de hoofdstad Algiers wilden lopen. Honderden mensen deden mee aan de demonstratie voor meer vrijheid. Leden van de oppositie noemen het regime in Algerije gewelddadig en zeggen dat het tijd is voor een eerlijk partijenstelsel. De autoriteiten sloegen het protest uiteen omdat er geen toestemming voor was gegeven. Sinds het uitroepen van de noodtoestand in 1992 is het verboden om te demonstreren in Algerije. In buurland Tunesië werd vandaag ook gedemonstreerd. De betogers daar willen dat alle bewindslieden die onder de oud-dictator Ben Ali...